Een aantal raakte bewusteloos of kregen een hartaanval. Ook liggen er nog steeds 13 mensen gewond in het ziekenhuis. Travis Scott is kapot van wat er gisteren gebeurd is, zegt hij op Instagram. I just want prayers to the to the ones that was lost last night, I'm honestly just devastated. And I could never imagine anything like this just happening. I <sighs> love you all. Scott zegt dat hij de politie wil helpen om uit te zoeken wat er precies mis is gegaan bij zijn optreden. Bij een ongeluk vannacht in Barendrecht is een kind van tien om het leven gekomen. Een auto kwam daar ondersteboven in het water terecht. De twee andere inzittenden konden nog uit de auto klimmen. Hulpdiensten hebben geprobeerd het kind te reanimeren, maar dat was te vergeefs. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed. Op Schiphol zijn acht Poolse mannen uit een vliegtuig gehaald door de marechaussee. Op hun vlucht van Polen naar Nederland weigerden ze een mondkapje te dragen. Ook stonden ze constant in het gangpad. Ze aangifte tegen de mannen gedaan. Ze krijgen sowieso allemaal een boete. En Max Verstappen start vandaag bij de Grand Prix van Mexico vanaf de derde plek. De Nederlander moest bij de kwalificatieronde Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voorlaten. Teleurstellend vindt hij zelf. So it was a big shame because uh, after that, of course, I was still under my lap time. But you try to then catch back up in the last sector and that never works. So it's really uh, disappointing. De Grand Prix van Mexico begint vanavond om 8 uur. Verstappen heeft nog met 5 Grand Prix te gaan. Een voorsprong van 12 punten op Hamilton in de WK-stand. Het weer, vandaag af en toe een bui, verder ook wat zon en een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn is een ongeluk gebeurd.